der Linde met het NOS-journaal. In Rotterdam doen honderden vrouwen mee aan een mars tegen femicide, het vermoorden van vrouwen. De tocht begon op het Schouwburgplein. De mars is georganiseerd door de feministische beweging Dollemina. De betogers willen dat femicide als aparte categorie wordt opgenomen in de wet. Ook eisen ze dat er meer wordt gedaan om femicide te voorkomen... en dat er meer noodopvang beschikbaar komt. In Nederland zijn jaarlijks zo'n 40 tot 50 gevallen van femicide. In Rome hebben ongeveer een miljoen jonge katholieken de laatste mis van de Wereldjongerendagen bijgewoond. Paus Leo werd onder luid gejuich onthaald en sprak de menigte toe. De nieuwe paus stond onder meer stil bij de oorlogen in Gaza en Oekraïne. De Wereldjongerendagen duren een week en volgens het Vaticaan waren er mensen uit meer dan 150 landen aanwezig. Zij verbleven in tenten op een terrein buiten Rome. Volgend jaar zijn de Wereldjongerendagen in Seoul. Een van de bestuurders bij een dodelijke aanrijding op de A2 vannacht is aangehouden omdat hij te veel had gedronken. Ook zijn passagier moest mee met de politie vanwege een openstaande gevangenisstraf. Bij de aanrijding vannacht kwam een man om het leven. Over de toedracht is niets bekend. In Sydney hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een pro-Palestijnse demonstratie. Ze riepen op tot vrede en willen dat Israël meer hulp toelaat tot de Gazastrook, waar een humanitaire crisis is. Volgens de Australische politie waren er 90.000 deelnemers. De organisatie zegt dat er ruim drie keer zoveel waren. De demonstranten in Sydney liepen onder meer over de bekende Harbour Bridge. Onder de betogers was Wikileaks-oprichter Julian Assange. Ook in Melbourne werd gedemonstreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 23 graden. Later vanmiddag wat meer bewolking en vanavond op veel plaatsen wat regen. Morgen eerst droog met wat zon, later opnieuw regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 make sure he's for real. I learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't. time I seem to fall in love. Crash, boom, bang. I find a hope, but then I hit the wall.